Twee uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. PvdA-leider Samsom lijkt er weinig voor te voelen... om vandaag te stemmen over een generaal pardon voor asielkinderen. Voor zo'n generaal pardon is in de nieuwe Tweede Kamer een kleine meerderheid... maar omdat de VVD tegen zo'n pardon is... kan de stemming de relatie tussen PvdA en VVD... bij de kabinetsformatie onder druk zetten. De PvdA en de ChristenUnie dienden dit jaar... naar aanleiding van de zaak van de Angolese jonge Mauro... een initiatiefwetsvoorstel in waarin staat dat kinderen die langer dan acht jaar in Nederland wonen mogen blijven. Samson wil liever tijdens de kabinetsformatie afspraken maken over dat wetsvoorstel. Een actrice die een rol heeft in de anti-islamfilm The Innocence of Muslims... heeft een van de betrokkenen bij de film aangeklaagd. De actrice Cindy Lee Garcia zegt dat ze erin is geluisterd. Ze noemt de film verachtelijk en verwerpelijk, meldt de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ. Volgens Garcia deed de vermoedelijke maker alsof de film ging over een avontuur in de Arabische woestijnen. Ze zegt dat haar dialogen later opnieuw zijn ingesproken... waardoor het lijkt alsof zij teksten uitspreekt die de profeet Mohammed beledigen. De actrice eist ook een schadevergoeding van Google. Ze wil dat de eigenaar van YouTube de anti-islamfilm van de videowebsite verwijdert... maar Google weigert dat. Een Australische anti-islamgroep beschuldigt de Australische regering ervan... de komst van Geert Wilders tegen te houden. Wilders heeft drie weken geleden een visumaanvraag ingediend... voor een serie lezingen vanaf 12 oktober, maar het verzoek is nog niet goedgekeurd. De Q Society, die Wilders heeft uitgenodigd, zegt dat er geen reden is om Wilders geen visum toe te kennen, omdat hij uit een bevriend democratisch land komt. De minister van Immigratie zegt dat er nog geen beslissing over een visum van Wilders is genomen. Volgens hem is het een ingewikkelde kwestie en duurt het beoordelen van een visumverzoek in zulke gevallen wel vaker lang. Dan het weer, vannacht vooral langs de kust buien.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 En het komend uur mag je de stemmen verwachten van Cliff Richard, Graham Colton, Bob Dylan, Adele. Daar hebben we een eigen opname van trouwens. Argentina Turner, The Birds en The Beatles. het hebben over eigen opname... dan geldt dat ook voor het leukste uit Spijkers met Koppen. Je kan tussen eh, half vijf en vijf een aantal fragmenten horen. De columns in ieder geval. En het live optreden van Ben Saunders afgelopen zaterdag... in dat programma dat elke zaterdag tussen 12 en 2 wordt uitgezonden op Radio 2.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 pam pam. let's raise the toast. Cause I found to a liquor my side. I had no reason to run. So someone come and carry me. So let's set the world on fire, and we can burn brighter than the sun.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 Afgelopen zomer in ieder geval. De opname die je hoorde die werd gemaakt bij het programma van Giel op 3FM... op 22 mei ongesleden de vroege ochtend. Wat ben het daar? We are young. Love is a Battlefield uit 1983. De stem van Pat Benatar, de dame die is nog steeds actief. En die toert door eh, voornamelijk de Verenigde Staten... met artiesten als R.E.O. Speedwagon en op dit moment eh, Journey en Loverboy. Allemaal eh, rockartiesten die hun populariteit hadden in de jaren 80 met name. In ieder geval Pat Benatar dus uit die jaren 80. Dit is dan uit de jaren 60. Cliff. Cliff, toen nog met Kuif met een uitgebreide begeleiding in dit geval. Je hoort The Shadows, Henk Marvin op de gitaar. En zo dadelijk ook het orkest onder leiding van Noe Paramore. The young ones, darling, we're the young ones. And the young ones shouldn't be afraid to live low while the flame is strong. So love me. There's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. together And a young heart shouldn't be afraid And some met Roel Koeners. nothing. You're thinking it out loud. If you could just get back again, no one's there. muziek en nieuwe muziek achter elkaar. De oude muziek die was van Cliff Richard en The Shadows... begeleid door het orkest onder leiding van Norrie Paramore. En je kon luisteren naar The Young Ones, 1962. Vervolgens, en dat is dan nieuw, de stem van Graham Colton. En die Graham Colton die heeft afgelopen avond opgetreden in Utrecht. In Tivoli was hij daar. En hij is niet meteen het land uitgegaan, want hij moet nog meer optredens doen de komende dagen hier in Nederland. Zo staat hij vanavond in eh, het Luxor Live Theater in Arnhem. 21 september, is dan weer uh, eh, morgenavond. Weidem, daar zal hij een optreden geven in TBA en overmorgen. Jawel, dan is het alweer de 22 september. Dan is de herfst begonnen. Dan uh, treedt hij op in de Vorstin in Hilversum. En uiteindelijk is hij ook nog in Paradiso dit weekend waar hij een optreden zal geven. Amsterdam is dat natuurlijk Paradiso. En hij besluit zijn optreden in de TBA in Utrecht wederom. Dus hij is uitgebreid hier in Nederland. Je kan met hem gaan kennismaken. Graham Colton, de naam van de zanger. En ik liet je luisteren naar het nummer There Comes a Time. Dan is er ook weer een eh, cd te winnen deze nacht. Jawel, ik ga daar een track van draaien. Althans, een nummer uitdraaien. Zo tussen 5 eh, en 6 hier in de nacht klinkt anders. Maar ik kan je nu alvast de vraag stellen. Want je kan de cd gaan winnen van Ilse de Lange. De meest recente cd die nu al goud is. De titel van het album Eye of the Hurricane. En ik wil van je weten, wat is de eerste plaat geweest... de titel van de eerste plaat waarmee Ilse de Lange in de top 40 stond. De allereerste hit van haar... En als je dat weet, dan mag je dat eh, mailen naar de Nacht Klinkt Anders. Je kan komen bij de mailbox van de Nacht Klinkt Anders via www.vara.nl slash de Nacht Klinkt Anders. Maar je kan het ook tweeten naar hashtag nachtklinkt. En nacht spel je dan als letter N, een cijfer 8, nacht klinkt. En het antwoord op de vraag, wat was de titel van de eerste hit in Nederland voor Ilse de Lange? De nacht klinkt anders bij de vader op Radio 1. Het is uh, bijna 5 minuten voor half drie. Comes a time was die klonk in 1978. Comes a Time, een nummer dat ook te vinden is op zijn LP Motorcycle Mama. En als je goed hebt geluisterd, dan hoorde je ook nog een achtergrondzangeres. Dat was namelijk Nicolette Larsen die meezong in dit Comes a Time. The Time Has Come, dat is andere koek. Hier zou de jaren 60 Pippi Arnold. zangeres Pippi Arnold... die in de jaren 60 een aantal hitparade-successen had. En het eerste hitparade-succes dat ze had... dat was eh, een liedje van Kit Stevens. The First Cut is the Deepest. En in de slipstream van dat succes kwam ook deze plaat. The Time Has Come. Je hoorde de stem van Piepje Arnold... die in de verleden ook nog een keer deel heeft uitgemaakt van die iCats. En dat was het eh, begeleidingsgroepje... de achtergrondzangeressen van eh, de Ike en Tina Turner Revue. Maar voordat ze daar kwam, voordat ze ermee mocht komen zingen... Pippi Arnold bij die iCats, toen moest ze een auditie doen. En die liep nogal uit. Ze, ze heeft uiteindelijk die auditie eh, gedaan en uh, mocht meedoen met die iCats. Maar toen ze dat gedaan had, toen kwam ze ochtends pas om zes uur thuis. Dat vriendje vond dat niet zo leuk die gaf haar een, eh, <laughs> een corrigerende tik, <laughs> zal ik maar met een understatement zeggen. Het toen had ze zoiets van, bekijk het maar, pakte de koffers en is nooit meer dat vriendje teruggekomen. Maar heeft wel een glorieuze tijd gehad bij die Ike en Tina Turner revue. Ik en Tina Turner en de samenwerking met producer Phil Spector. Maar dat mocht duidelijk zijn als je die galmkamer hoort. En dat uitgebreide slagwerk, want hij werkte altijd met twee drummers. Phil Spector en die moesten dan proberen zo eh, synchroon mogelijk te drummen. Maar dat lukt nooit helemaal. En dan krijg je dus een vreemd soort van uh, net ernaast slaan. En dan nog een galm eroverheen. Je krijgt een massaal effect wat je hebt kunnen beluisteren in dit liedje. Eh, Love Like Yours, Don't Come, Knock Knock Knocking Every Day. Een nummer dat oorspronkelijk uit 1963 komt. Want het was ooit een B-kantje van het liedje Love is Like a Heatwave van Martha en van Dallas. En eh, jaren later, en dan hebben we dan weer over 1966, drie jaar later... toen werd het dus weer opgepikt door Ike en Tina Turner... om het toen als single uit te brengen. het was destijds de opvolger van die wereldhit River Deep Mountain Hike. Ike en Tina Turner hier bij eh, De Nacht Ging Anders de Vader op Radio 1. Adele, daar mogen we in de toekomst ook het een en ander van verwachten. En als ik het heb over verwachten, dan is dat eh, inderdaad een nazaad. De dame is in verwachting en dat heeft invloed op de oeuvre. Stond het vorige album 21 vooral in het teken van uh, liefdesverdriet en dergelijke. Maar dat is in verwachting is, zal eh, het thema van de nieuwe cd...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 it's bringing me out the dark. hurricane whistle blowing. Blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing. Sound like it's on a final Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like she never blew before. Blue light blinking, red light glowing blowing she's at my chamber door. You smiling through the fence at me. Just like you've always smiled before. Listen to that Duquette whistle blowing. Blow like she ain't gonna blow no you hear that Duquesne whistle blowing? Blowing like the sky's gonna blow apart. You're the only thing alive that keeps me going. You're like a time bomb in my heart. I can hear a sweet voice gently calling. Must be the mother of our Lord. Listen to that Duquesne whistle blowing. Look like my woman's on board. Listen to that Duquesne whistle blowing. Lord, like it's gonna blow my blues away. You rascal, I know exactly where you're going. I'll lead you there myself at the break of day. I wake up every morning with that woman in my bed. Everybody telling me she's gone to my head. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blow like it's gonna kill me dead. Of blue. met een rauw randje. Maar we houden wel van rauw hier, zeker bij de Nachtwind Anders de Vader op Radio 1. Je kan luisteren naar de stem van Bob Dylan. Dit is de openingstrek van het meest recente album, de 35ste eh, de 35ste cd, de 35ste LP, in ieder geval het 35ste album, studioalbum moet ik dan ook zeggen, van eh, de meester Tempest. Het is een paar weken geleden verschenen en het staat nu nummer 1 op de albumlijst hier in Nederland. Vorige week liet ik in de nacht in wandels al dat hele uitgebreide nummer horen. De titeltrack Tempest, nu dan de openingstrack van Tempest door je Duquesne Whistle, de stem van Bob Dylan. Dadelijk de Beatles en die worden opgevolgd door een cabaretfragment van afgelopen zaterdag uit Sprekers met Koppen. En dit zijn dus de Beatles. De jaren 60 muziek. I don't want to spoil the party. I don't want to spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me. If she turns up while I'm gone, please let me know. I have had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do when she's not there. I wouldn't turns up while I'm gone. partijen staat hier, richten zich met succes op een zeer specifieke achterban. Na de Partij voor de Dieren is er nu ook de 50PLUS-partij, twee zetels in de Kamer. Succes van dit soort doelgroeppartijen blijkt te inspireren. Verkiezingen zijn net geweest, maar bij mij aan tafel drie oprichters van drie kersverse, net opgerichte politieke partijen. Die staan te trappelen voor de verkiezingen van 2014. Naast mij is uh, aangeschoven Quinten Raas van de Puberpartij. Ja, box, box ouwe. Ja, box. Ehm, verderop eh, Ad Lange van de PVMIHM, dat staat voor... Dat is eh, Partij voor Mannen in hun midlife crisis, Mooi. En hier zit Anneke Peters van de Partij voor de Hoogopgeleide... Not So Happy Single 30-plus vrouwen. Kunnen we dat ook afkorten? Eh, nee, want dan krijg je PVH en SPA's DPV. En die domeinnaam was er vergeven aan de Partij voor Heteroseksuele, Negroïde, Seksverslaafde, Hoogopgeleide Sportschoolhouders die prostitutie voordelen. Oké. Okay. Quinten, Raas, Puurpartij, ik begin bij jou. Wat was jouw motivatie om een politieke partij op te richten? <laughs> Motivatie? Wat is dat? What the fuck? Ben jij een professor of zo? Oké. Waarom ben jij een politieke partij begonnen? Oh, nou met die wietpas en shit de fucking Arilex. En onze suipketen is gesloten. Nou moeten we ieder weekend bij Jeffrey thuis zitten. En zijn ma wordt helemaal para als we binnen een jonko opsteken. Serieus, oud. Ik zeg je, laatst kwam ze binnen toen gewoon te schreeuwen als een malle. En Miles die gaf er natuurlijk een gruwelijk grote bek aan. Oké, we zijn inmiddels beland in je partijprogramma, hoor ik. Uh, inmiddels? <laughs> Wat is dat? Shit, ouwe. Oké, Quinten. Meneer De Lange, even naar u. Zeg alsjeblieft je, anders voel ik me zo oud. Ja, ja eh, Ad Lange van de Partij voor Mannen in de Midlife Crisis. Meneer Lange. Ad. Ad, ja, ik ben geen bejaarde. Ik heet Ad. Ad. en je moet je zeggen, verdomme. Ad, neem me niet nou. kwalijk. Ad, Mannen in de midlife crisis worden te weinig bediend door de hedendaagse politiek? Absoluut, Dolf. In al die verkiezingsprogramma's lees jij daar ergens iets over die verschrikkelijke problemen waarmee mannen die in hun midlife crisis zitten allemaal mee te kampen hebben? Nee, omdat er volstrekt marginaal probleem is. Nou, dat is dus een misverstand, Dolf. Al mijn vrienden herkennen ja, dit. jouw vrienden herkennen dit. Ja, laat me even uitpraten. Ze liggen, s'nachts liggen ze in bed, ze, vreten zich op... naast die uitgedijde, ingeslapen wijven van ze. Het knaagt aan ze, want er wordt niet meer geneukt. En ondertussen dansen op het werk en in het café de gewillige jonge hertjes om ze heen. Weet je hoe verschrikkelijk dat is, Dolf? Ik, kan me er iets bij voorstellen, ja, ja, ja. precies. En wat doet de politiek eraan? Wat stelt u voor? Helemaal niks. Wat stelt u voor? Nou, eh, nou, een van onze speerpunten is het afschaffen van de alimentatie. Het is een schandalige regel die het mannen onmogelijk maakt om opnieuw te beginnen. En met het geld dat je uitspaart, willen jullie het begrotingstekort terugdringen? Nee, nee, nee, Dolf. Nee, nee. Met dat geld willen we de aanschaf van open sportauto's flink subsidiëren. of je motorrijbewijs, of een leuke kleurspoeling in je haar. Ik ga naar Anneke Peters. Wat vind jij er allemaal van? Eh, nou, wij van de Partij voor Hoogopgeleide, Not So Happy Single 30-plus vrouwen... vinden eigenlijk eh, alles wel prima. <laughs> ja, ik ben het ook gewoon heel erg eens met zijn punt, hoor. Ja, Ad die heeft gewoon hele goede, sterke punten. Hè? Ik zie eigenlijk alleen maar eh, ja, pluspunten bij Ad. <laughs> Nou, single 30 plus vrouwen, man in de midlife crisis. Ik zie een match ontstaan. Ja, ik ook. Nou, <laughs> Nou, eh, Anneke, reken je niet rijk. Eh, wij pakken ze nog net eventjes een decennium jonger, als je het niet erg vindt. Eh. Zeg, Quinten, jongen, hoe oud ben jij eigenlijk? Oké, oké, oké. Ehm, we hebben een puber, een ontevreden dertiger, een midlife crisis. Over vier jaar zitten jullie allemaal in een andere levensfase. Oh, nou ja, dat zien we dan wel weer. Hè? Eerst onze eigen problemen oplossen. Ja, zo, zo denken wij er ook over. wij ook, ouwe. Maar je moet als politieke partij toch ook het, grotere plaatje blijven zien? Zal ik jou eens even een groter plaatje laten zien, Dolf? Hier, je moet kijken. Zo, wat is dat? Ja, dit is dus een foto van mijn vrouw in badpak. Ai, ja, ja, ja, Ja, ja, dat zijn grote plaatjes, hè? Dat zijn die grotere plaatjes die onze kiezers elke dag onder ogen moeten komen. Oké, nou, veel succes met de campagne. Eh, waar gaan jullie nu heen? Eh, wij beginnen op de motorrij. Wij staan bij de stand eh, met de slogan... Fuck die exen, lekker seksen. Dank u wel, tot ziens. Dank u wel. river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down, take me from this road to some other town. it was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow, let your waters wash down, take me from this road to some other town. flow past the shady tree. Go, river, go, go to the sea. Flow to the sea. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow. Let your waters wash down, take me from this road to some. The Birds, Roger McQueen die je vooral kon beluisteren... in Ballad over de Easy Rider uit 1969. Voor een cabaretfragment van afgelopen zaterdag uitsprekers met koppen. Meer cabaret en columns tussen half vijf en vijf hier bij de Nacht in is de Vader Radio in En dat cabaretfragment dat werd voorafgegaan door I Don't Want to Spoil the Party... Je hoorde uit de LP Beatles for Sale. De Beatles dus met de stem van John Lennon. John Lennon die afgelopen week door het Engelse muziekblad New Musical Express, NMI, werd uitgekozen tot muziekicoon van de afgelopen eeuw. En hij kwam daarmee op de eerste plaats. Op de tweede plaats Noel Gallagher van Oasis, of van voorheen Oasis moet ik zeggen. En op de derde plaats een oudgediende David Bowie. De volgende zangeres die is al aardig populair in België... maar in Nederland gaat ze ook voor over november. Dan zal ze namelijk een optreden geven in ons land. Hier is ze Jessie Ware. Jessie Ware, de naam van deze Engelse zangeres, een single songwriter heeft al één album gemaakt. Devotion is de titel van dat album. En wat ik al zei, is in België is ze al aardig populair op dit moment. Maar in Nederland zal het ook wel gaan gebeuren. Want dan zal er wel de nodige aandacht voor haar zijn in november. Van 3 november zal ze een optreden geven in eh, Paradiso. En dan zal ze dit liedje ongetwijfeld ook zingen. Jessie Ware en de titel van haar song is Wildest Moments. Zo dadelijk hoor je het laatste nieuws hierbij de Radio 1. Maar ik laat je eerst nog even luisteren naar de geluiden van eh, Alabama Shakes. Holden, on, daar hadden ze een grote hit mee afgelopen zomer. En dit is dan de opvolger daarvan. Alabama Shakes, tot aan het nieuws. Luister naar hun en hang loose.